uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De muur die de VS wil bouwen aan de grens met Mexico... moet zo'n 9 meter hoog worden en ruim 1,80 meter diep om tunnels tegen te gaan. De Amerikaanse regering heeft alle eisen bekendgemaakt... waaraan de door Trump beloofde muur moet voldoen. Ze moet hier aan de Amerikaanse kant plezierig uitzien. Bijvoorbeeld met kleuren die passen bij de omgeving. Andere bedrijven hebben laten weten dat ze de duizenden kilometers lange muur willen bouwen. Ze hebben tot eind deze maand om voorstellen te doen. Trump heeft 4 miljard dollar uitgetrokken voor de bouw. In een woning in Brussel is een grote explosie geweest en daarna een felle brand ontstaan. Er zijn zeven gewonden, van wie er één mogelijk in levensgevaar is. Ook wordt er nog iemand vermist. Meerdere huizen raakten zwaar beschadigd en twee woningen zouden gedeeltelijk zijn ingestort. Mogelijk was er sprake van een gasexplosie, maar dat wordt nog uitgezocht. Turkije is nog nooit zo ver verwijderd geweest van toetreding tot de Europese Unie als nu. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gabriel. Hij sprak met Der Spiegel over de verslechterde relatie met Turkije. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat het niet aan Europa ligt als Turkije niet kan toetreden, maar aan de Turkse weigering om Europese waarden te accepteren. In Frankfurt hebben duizenden Koeren gedemonstreerd tegen de Turkse president Erdogan... en het referendum op 16 april om zijn macht te vergroten. De betogers riepen leuzen als Erdogan terrorist... en zwaarden met vlaggen van de verboden beweging PKK. De Duitse politie eiste dat de spandoeken en de vlaggen werden opgerold. Volgens president Erdogan steunt bondskanselier Merkel PKK-terroristen in Duitsland. Het weer nog. Vanavond breidt een gebied met regen en motregen zich uit over het land. Vannacht blijft het regenachtig. De temperatuur daalt in het noordoosten tot een graad of 4.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 Ricky Martin samen met eh, Maluma. Met... Uh... U kunt het beter uitspreken dan ik inderdaad. Vintepaka. Hey, dit uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40... en natuurlijk het laatste gedeelte van de Europese top 40. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 14 van deze week.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 See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally deze week Rondé met eh, Naturally. En daarvoor in de nummer 14 James Blunt met Love Me Better. Hey, je bent nog een klein overzicht eh, van me te goed van de platen die we wel en eh, niet gehad hebben. Want ik ben maar tot 30 gekomen net geloof ik. Hè? 29 dan, Niki is in handen van Little Mix met Shout Out To My Ex. Op 28 vinden we, vinden we Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Op 27 staat Heidi eh, Steinfeld samen met Gray en Z met Starvin. En Ariana Grande en Nicki Minaj met Side to Side staat op 26. Op 25 vinden we Julia Michaels met Issues en Lord met Greenlight. is nieuw binnengekomen op 24. De nummer 23 Alicia Karen met Cars to Be Beautiful. En op 22 staat Kaiga samen met Selena Gomez, in Ain't Me. 21 is in handen van de Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This. En op 20 vinden we Shawn Mendes met Mercy. Op 19 staat Calvin Harris, Frank Ashan en Migos met Slide. Op nummer 18 Martin Garrix en Dua Lipa, Scared to be Lonely. Nummer 17 is in handen van Sam Veld, What About The Love. En op 16 vinden we dan Jean-Paul featuring Dua Lipa met No Life.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 Hij wordt nog drie kwartier te vroeg. to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go Eh, deze week. En eh, de nummer 10 is in handen van eh, Sigma samen met Birdie met Find Me. De nummer 9 dan deze week is drie plaatsen gestegen in haar vijfde week. Ook meteen de hoogste notering voor de tweede keer. Katy Perry, Chain to the Rhythm. dingetje weer hangen. Ik wil niet eh, James Arthur, die komt hierna pas. We gaan eh, na Katy Perry gaan nummer 8 eh, draaien. James TW met When You Love Someone. En daarna pas James Arthur. De computer is weer eigenwijs vandaag. Maar voor James Arthur ga ik eerst de Nederlandse top 40 een beetje wandelen.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 Ik doe hem nu even altijd rond de klok van half 5 eh, in vogelvlucht. Dat de Europese top 40 veel leuker is en veel diverser is natuurlijk. En je hebt die Hollandse meuk zoals eh, je broer en DJ Paul Elstak er niet tussen zitten. Dat scheelt gewoon een echt een hoop. En op nummer 40 in de Nederlandse top 40 vinden we Zagen Larsen, I Would, I would Like. Nieuw binnengekomen op 38 is Lord met Greenlight. Eh, even kijken, nieuw binnengekomen op 36 is in en Grosso. featuring Kidding met I Love You. Nou, over je broer gesproken en Gigi Paul Elsa, Kind van de Duivel staat op 35. Ali B samen met Nielsen, Glimp van de Duivel. Nou, ik weet niet of ze dat hebben afgesproken, maar eh, het zal wel. Op eh, de 32 vinden we die. Op 31 Ed Sheeran met How Would You Feel. Nile Horn, This Town staat er 23 weken alweer in deze week op 28. Nieuw binnengekomen op 26 eh, is Z samen met Alicia Cara met Stay. Nou, gaan we er even doorheen skippen. En gaan we naar de top 10 kijken van de Nederlandse top 40. Jack Jones eh, samen met Ray met You Don't Know Me staat op nummer 10. Op nummer 9 de Chainsmokers met Paris. Clean Bandit met Rockabye op nummer 8. En op nummer 7 vinden we Starly met Call On Me. Op nummer 6, eh, Tempo van uh, Jorginho Sven alias... Ik kan die namen niet uitspreken, joh. Maar je weet wel waarschijnlijk eh, wie ik bedoel als je ervan houdt. Ik vind het... Uh, featuring Seven alias BKO en Boef. Ja, ja, ja, ja, ja, nooit van gehoord. Ook niet interessant, vind ik. De nummer 5 dan, de Chainsmokers samen met Coldplay. Something Just Like This en Ed Sheeran Castle aan de Hulp, nummer 4. Op nummer 3 vinden we Martin Garrix samen met eh, Dua Lipa, Scared To Be Lonely. En op nummer 2 is Kygo samen met eh, Selena Gomez te vinden met It Ain't Me. Vier weken pas in de lijst en één plaatsje gestegen deze week. Degene die alweer uh, tien weken lang in de lijst zit van Nederland... En dan weer meerdere weken lang op nummer 1 is Ed Sheeran met Shape of You. De Euro Breakdown op vrijdag. op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nou, nu mag je dan hoor. De nummer 7, James Arthur. Met Say You Won't Let Go. en plaat is eh, blijven zitten in zijn eh, vijftiende uh, week. Hoogste notering ooit eh, voor James Arthur met deze single is de nummer 3.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 Clean Bandit samen met Jean-Paul eh, en Anne-Marie eh, met Rockabye. Uh, een paar weken geleden stond hij nog op nummer 1. Twee plaatsen gezakt in zijn 11e, ja, nee, 17e week. Ik zit alweer bijna te liegen tegen je. Hey, de nummer 5 gaan we even overslaan eh, vanwege de tijdsnood. Dat is Shakira samen met Maluma met Chantaye. Vier plaatsen, drie plaatsen gestegen in een eh, zevende week. En wij gaan de nummer 4 draaien van eh, deze week.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 En deze week toch echt naar de derde plaats gestegen. Drie plaatsen, maar om precies te zijn deze week. JP Cooper is dit met September Song, de nummer 3 van eh, deze vrijdag van deze week. Hey, snel door met de nummer 2 van deze week.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 Ooh, nah, nah, yeah. Jones met You Don't Know Me. Acht weken in de lijst ondertussen en deze week eh, blijven zitten op zijn eh, hoogst mogelijke notering tot op heden, de nummer 2. We gaan ons opmaken voor een eh, nieuwe nummer 1 deze week.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 Dat laat ik maar even in het midden. Maar ik blijf het toch wel leuk vinden. Ed Sheeran is dit, de nummer 1 van deze week met Shape of You. Drie plaatsen, twee plaatsen gestegen in zijn achtste week alweer.